Topman Elbers wil dat het personeel voor hetzelfde geld harder gaat werken. Hij wil niet zeggen of KLM ook werknemers gaat ontslaan. Onlangs waren er geruchten dat er duizenden banen bij KLM verdwijnen, maar het bedrijf ontkent dit. KLM stopt wel per direct met het aannemen van cabinepersoneel. De komende tijd wil de luchtvaartmaatschappij de bezuinigingsplannen uitwerken. Minister Hennis heeft haar verontschuldigingen aangeboden voor wat er is gebeurd met militair Boy van Geffen. De 20-jarige sergeant overleed drie jaar geleden na een weerbaarheidstraining van de luchtmobiele brigade. Hennis heeft deze week voor de tweede keer een gesprek gehad met de nabestaanden van Van Geffen en volgende maand praat ze nog met zijn toenmalige partner. Eerder erkende Defensie al verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor zijn overlijden. De man die in Haaksbergen met een monstertruck het publiek inreed... had geen aansprakelijkheidsverzekering. Dat meldt het KRO-programma Brandpunt Reporter. Bij het ongeluk in september kwamen drie mensen om het leven. Meer dan twintig mensen raakten gewond. Brandpunt Reporter meldt verder dat de chauffeur ook wordt vervolgd voor een zaak uit 2010. Toen hij bij een evenement in Asten met een drag race motor het publiek inreed. Ook toen zou hij geen aansprakelijkheidsverzekering hebben gehad. Annemarie Jorritsma vertrekt als burgemeester van Almere. Haar tweede termijn van zes jaar loopt volgend jaar af. En dan vindt ze het tijd om te stoppen. Jorritsma kondigt haar besluit nu aan, zodat de gemeente genoeg tijd heeft om een opvolger te zoeken. Ze werd op 18 augustus 2003 geïnstalleerd als burgemeester van Almere. In september werd bekend dat Jorritsma naar de Eerste Kamer wil. Het weer bewolkt met af en toe regen of motregen. Vannacht opklaringen en minimaal rond 3 graden. Morgen zonnige perioden en droog bij 13 graden in Zuid-Limburg en 4 graden in Groningen. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is de drukste spits tot nu toe van dit jaar. Op het drukste moment stond er 521 kilometer file in Nederland. Nu staan er nog files van 6 kilometer en langer op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... tussen Naarden en Knopendiemen 10 kilometer... De A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Vinkenveen en Maarsen 6. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg 6. A4 Amsterdam richting Den Haag voor Hoogmade 6 kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Amstelveen en Afrit Haarlem-Zuid 13 kilometer na een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de ring van Amsterdam is een ongeluk gebeurd op de A10 Oost, A10 Zuid richting Amersfoort. Tussen Geuzenveld en Knoop het Amstel staat 7 kilometer file, de linkerrijstrook is dicht. A12 van Den Haag naar Utrecht voor knoop het Gouwen 7 kilometer. A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Woerden en Bodegraven 7. A13 Den Haag richting Rotterdam voor afrit Bergman Rode 8.